Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vijf reddingsboten en een helikopter van de kustwacht... hebben gisteravond en vannacht urenlang in de Noordzee gezocht... naar een vermist meisje van 14. Ze raakte vermist tijdens een zwemtocht op Ameland... met haar zusje en vader. Rond half elf sloeg de vader alarm... omdat hij het meisje niet meer zag. De kustwacht heeft ook het water bij Terschelling doorzocht... omdat de stroming die kant op stond. Bij daglicht gaat de zoektocht weer verder met het kustwachtvliegtuig. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met het hervatten van de humanitaire hulp aan Syrië. Er is een compromis bereikt door de noodhulp via slechts één grensovergang met Turkije te laten verlopen. Rusland eist de sluiting van de andere grensovergang die leidt naar de regio Aleppo. Volgens de Russen, de belangrijkste bondgenoot van president Assad, kan de hulp ook via andere delen van Syrië. In Aleppo zijn bijna 3 miljoen mensen afhankelijk van hulp van buitenaf. In Tel Aviv hebben gisteravond duizenden Israëliërs gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de regering Netanyahu. De strijd tegen het coronavirus in het land is uitgebreid op een economische catastrofe, stellen de demonstranten. In Israël is inmiddels e- ruim 1 op de 5 mensen werkloos. Veel betogers droegen mondkapjes, maar niet iedereen hield genoeg afstand. En ook Nijmegen verbiedt per direct landbouwvoertuigen bij demonstraties. Het verbod geldt in eerste instantie voor ruim een week. De afgelopen dagen hebben boerenoptrekkers drie keer onaangekondigd geprotesteerd in Nijmegen. Eerder waren er al verboden afgekondigd in Zwolle en omgeving, Friesland, Groningen en Drenthe. Die provincies beslissen vandaag of het verbod langer van kracht blijft. Het weer, de dag begint fris. In de ochtend zon, later steeds meer stapelwolken. Het blijft droog bij 18 tot 22 graden. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar tot de avond blijft het droog. Met 20 tot 24 graden is het morgen wel een stuk warmer.